dat ik verlegen word wanneer ik je passeer. Je kent me niet, milord. Ik ben een stukje straat dat als het donker wordt de vensters open laat. En als je eenzaam wordt, moe van het gelukkig zijn, kom dan bij mij, milord. Dan sluit ik het gordijn. Een voetstap op de gracht. Een schaduw, een gezicht, een geur, een stem, een licht. daarna weer de nacht. Sindsdien zie ik je vaak. Soms ruik ik je lotion, soms zeg ik zacht pardon. Als ik me illusies maak, soms ben je met een vrouw, een roofdier met zijn buit een koning met zijn bruid. Maar ik, ik hou van jou. Maar daar sta Een man staat. voor een vrouw. Het leven is zo kort, geluk is zo ontrouw heus, milord. En maak plezier met mij. En als het ochtend wordt, is alles weer voorbij. Wie bij mij schuilt, milord, die moet gelukkig zijn. Maar nee, je huilt, milord. Doet eenzaamheid zo'n pijn? Nou kom je, Lord. Lach eens tegen me. Nee, dat is niks. Kom, probeer het nou. Zo is beter. Zie je nou wel? Kom, lach maar, Lord. Kom, zing maar. Ah.